zodra het persoonlijk wordt en eh, zodra mensen zich bedreigd voelen, als iemand een rek over een mij schrijft waarin, waarin mij met de dood bedreigt, en ik voel me bedreigd, dan wil ik op de justitie daar eh, eh, stappen voor ondernemen. Wat een zielige kanker, wat ik flik, ik krik en wik dikke jazz in je rikken tikken. Maak het algemeen en dat jij in bosjes pikken likt. Dan kun je komen zeggen dat jij alleen maar wijven likt. Maar ik weet dat je liever zit op mijn cijferpik. Op mijn room bereid volgens het chilla concept. Want die bezem hardcore is het bekende recept. Gangster rap is wat ik tuf. Opgediend met een sausje hardse pluf. De echte stuf die ik uit mijn longen tuf. Binnen luttele lessen Damn ik al je in iedere bed ronde. Fuck dat gekwebbeld zonde. We droppen die de ghetto heavy metal bommen. Euro's op ponden, we zetten grote sommen. En kom ons niet storen met je neppe woorden, metaforen, niemand wil ze horen en niet liggen, Want je neus wordt groter, ik snijd door je ego als een mes door boter. Wat je bent, geen vent, en als je toch bezig bent, doe meteen de groeten aan Madame Seng. Wat jij denkt, wat jij denkt, het is je vaak verteld. Die komt het zinloos geweld. En als je één het roept, dan wordt er zinloos gebeld. Van je vast in de lucht, zeg ja toch tegen je rebellen. Je doet het zelf niet, ik zal de baat maar vertellen. Ik zelf die shit die Jouw banen was vergeten Dat de plaatselijke paspoor aan je piemel heeft gezeten Je ontkent dit, maar bent het, je vond het wel lekker Waar DHC vissen en toen ging de bekker Het leven van de straat is voor jou een onbekend klimaat Toen wij vertrokken in de nacht, klaar voor de jacht Werd jij nog door je mami naar je bedje gebracht Ik rook je uit je tent, kom naar buiten als een vent Met je bent, dit is hier pop, is voor jou meteen het end Motherfuckers, ik ben toch goed verstaanbaar. Ik zei toch dat je zwaar kraken, pakken, slappen, happen, rap en dat is wat ik waar. Maar als een loser mij nu aangaat, je mensen leugens aanpraat. Kom maar naar de naziet 912 voor je klaar staan. je je huiswerk niet gemaakt, is wat je blaaskaat. Nu wordt je shit afgekraakt omdat je slappe taal praat. Je bent een wannabe nigger en wil met iedereen gekken. Ken je niet echt normaal, je zoekt echt naar bedekken. Nog steeds de zwakste schakel, ja nu mag je vertrekken. En al die slijmde wekken mensen met je spuug gaan besmetten. Je bent dat je bent dit, je bent een grap, bent niet Je zegt dat ik shit spit, niks ben. En in de business Je zou dit, je zou dat, je zou zusje zo Had je moeder een pik, was je vader een hoop En jullie oppakken is voor hun overbodig Serieus genomen dreiging is een strafblad voor nodig Moet ik je nou gaan dissen, of met je mee gaan slissen Je zou je vergissen als je dacht dat mijn kogels je mes. Kom ik af met onbesproken gedrag, onder een gedoken bang, Alsof je Engels spoken zag, je wordt maar bang van mijn gedrag <laughs> Dus als je scheidt van angst, neem dan een slip en wacht Kom op, kom op, ik hop Jongens, stop maar krijg mijn tekst maar niet op Ik geef je geld voor de kap, maar zet die pet niet meer op Yo, ik maak je wel wat kappen. vind je dat na nou een jarig? Hier alsjeblieft een bivak met het is je laatste verjaardag. En wat hebben we vandaag gecondoleerd, ik weet niet Man, tanken dan maar dood, want ik ben slimmer dan shady Van gangster shit zoals ik spit is bijna ongehoord Ik ben degene van wie ze zeggen, die is zwaar gestoord Ik ben degene die in zijn eigen tekst een maat vermoord Dan zit ik kogel die nog eens een keer je kop doorboort Schop ik jou alleen maar, dan loop je beken op krukken Fucking drapen, doe je straat, knooi je klikje aan je kan rennen, duiken, vluchten, vriend, het zou je niet lukken. Ik heb een fucking AK, heeft geen zin om te bukken. Dit is wel andere koek, je doet het zwaar in je broek. Want ik maak meer hebben zoek dan de Bermuda driehoek. Pik en ook des, kom met de deur naar binnen. Tegen Den Haag, connectie valt geen reet te begin. Ik geef in links, rechts, linkerhoeken, koek Je staat nu zielig in de hoek en gooit troep in de groep. Want waar moet je nou beginnen zonder rijm voor de boek? valt het boek voor die dikker met de bezemloek. Je zat in het voorprogramma van Jim en Jamai Dacht opeens dat je kon fucken met Lahai Je bitch zei bye bye Ze heeft je genapt en oor aangenaaid En bij je kloot gepakt de poot uitgedraaid Je wou een kusje maar werd oh. uitgezwaaid Ga kamer neuken ik kan ook gaan vloeken, net als kapitein Haddock En ik ken ook gelachen. je hebt een neus als een kapstok Met je binnengezicht, in met je pik op hostel Zie jij je net zo smerig uit als fucking Theo Vachel Je bent een lafaard, je vat me aan in mijn rug Want ik ben zwaar berucht en ik kom naar je gerucht Die voet deze volle vlucht loopt de beer in de mel. Dat kun jij beter niet doen, nu zijn je kleren weer vuil Tim, vlog dat je beweegt, moet jij nodig zeggen Een bommetje van jou die kan een zwembad droog leggen Gedachten en de shit zijn waardeloos Na zes fucking jaren nog steeds naamloos Niet uit team Je irriteert me maatloos Er was een tijd dat ik voor woorden niet voor daden koos Het beruchte imago cognito, het blijft zo Wat ik geef nooit de show sta niet met mezelf te koop Ik brok dan mijn profilo. en dat is hoe ik flow yo Just tot de teppies per polio Mo gooien mezelf in de knoop Oh zit dat zo, je zei als ik maar dood Ben een hoedje of zo Ga niet zitten huilen smikken fucking maricono